Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. In Den Haag zijn drie mensen opgepakt voor het doodsteken van een jongen van 17. Het gebeurde gisteravond in de buurt van een supermarkt. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar het mocht niet baten. Door getuigen kwam de politie op het spoor van een auto die mogelijk betrokken was. De zwarte Opel Insignia werd tegengehouden bij de Erasmusbrug. De twee inzittenden, een man uit Delft en een vrouw uit Den Haag, moesten mee. Later op de avond is een derde verdachte vrijwillig naar het politiebureau gekomen. Gaat ook om een man uit Delft. Geen 26.000, maar 50 huizen moeten versterkt worden in Groningen, zegt de NAM, het bedrijf dat gas oppompt in die provincie. Zij moeten de opknapbeurten betalen en zeggen dat de huizen veiliger zijn nu er minder gas omhoog gehaald wordt is de Groninger Bodembeweging niet mee eens. Het gaat om de mens. De bewoners die nu gedacht hadden van nou, dit en dit gaat er met ons huis gebeuren. Die al zo lang in onzekerheid leven. Die krijgen nu opeens weer te horen van dat zijn maar 50 huizen die versterkt moeten worden. Zij willen dat alle huizen gecheckt worden. Jonge mensen staan steeds minder zelf te kokkerellen in de keuken en gaan vaker uit eten, zeggen onderzoekers. Dus in plaats van eh, wat vroeger de oudere generaties deden, winen, dinen, één keer, een paar keer per jaar echt lekker uitgebreid uit eten, zeggen zij, nee, misschien wel één keer per week wil ik echt even zo'n genietmoment. Ook in coronatijd is het ontkoken in volle gang. Nu wordt dat genietmoment bezorgd door zo'n oranje of groene bezorgtas. En je hebt mooi weer kampeerders en die kampeerders. Die laatste staan al lang op een grasveldje met een tentje of caravan. Bijvoorbeeld op deze camping in Leiden. Deze vrouw had er echt zin aan door corona. De straten om je huis, die heb je na een tijdje zo uitgespeeld... <laughs> dat je denkt, ja, ik weet echt elk plantje, elk dingetje. En eh, als je dan buiten bent in de natuur, dan zie je toch veel meer. Ik kwam hier net twee eenden voorbij waggelen. Ja, heerlijk. Ja. Er zijn wel wat coronaregels. Zo moet je een mondkapje op als je naar de wc of douche gaat. En dat weer, het is niet echt kamperen in Franse, Spaanse of Italiaanse temperaturen. Als je dan buiten bent, denk je eigenlijk, nou, Zeg eigenlijk best wel lekker. Wij hebben het niet koud, toch? Nee. Het weer dan van nu. Op de meeste plekken droog en zonnig. Het is 10 tot 13 graden. Dit weekend meer kans op regen en het wordt warmer. Zondag kan het zelfs 24 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland met vertraging op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen knooppunt Oude en Breukelen heb je 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, heb je een kwartier oponthoud bij Den Oever.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 The beat of the drum If you wanna dance, let's take our chance. You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like. Yeah. Music is my life, cause my life is music.